4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De IVD waarschuwt dat de jihadistisch-terroristische dreiging tegen het Westen... de komende jaren onverminderd blijft. Ook Nederland loopt dus risico. Zowel IS als Al-Qaeda willen aanslagen in het Westen plegen... waarschuwt de inlichtingendienst. Volgens de IVD lijkt IS verder niet meer in staat om gecoördineerde aanslagen te plegen, zoals in Parijs en Brussel. De organisatie is nu afhankelijk van individuen die geïnspireerd door IS kleinschalige aanslagen plegen. Zo'n 16 cabinemedewerkers van Ryanair op Eindhoven Airport zijn ontslagen, meldt vakbond FNV. Volgens de eerste prijsvechter gaat het om mensen die volgens het eerste recht nog in een proefperiode van een jaar zaten. Ryanair heeft de basis op Eindhoven vandaag gesloten... tegen de uitspraak van de Nederlandse rechter in. De helft van het cabinepersoneel verzet zich tegen de verplichte verhuizing naar een andere basis. De staat handhaaft een boete van bijna een miljoen euro... voor de Amerikaanse rederij Royal Caribbean. Dat melden bronnen aan de NOS. De rederij kreeg de boete vier jaar geleden... omdat bij een renovatie van een cruiseschip... Filipijns personeel werd ingezet. Daarvoor was geen vergunning. De rederij weigerde te betalen omdat de Filipijnen die aan het schip werkten... volgens het bedrijf niet onder de Nederlandse wet vallen. En Nederland is niet langer het land waar het beste Engels wordt gesproken. We zijn ingehaald door Zweden, blijkt uit jaarlijks onderzoek. Amsterdam voert nog wel de stedenranglijst aan. Stockholm staat op plek 2. In Nederland zelf zijn de verschillen klein. In Noord-Holland wordt het beste Engels gesproken. In Overijssel en Gelderland het slechtst. Het weer nog, in het zuiden volop zon, in het noorden is het grijs. Het is 10 tot 15 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met vooral in het noorden kans op nevel of een mistbank. De temperatuur zakt naar 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 rain. Thank you. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Girl, you're such a bad thing. Again, standing there all alone, looking so good to me, baby. Can't do no wrong, hey, baby. that's no lie. Yeah. You put that spell on me.